10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam blijft achter de beslissing staan... om rapper Aquasi niet te vervolgen voor een opruiende uitspraak over Zwarte Piet. Het besluit leidde tot kritiek, onder meer omdat de betrokken officier van justitie in het bestuur zat van een discriminatiemeldpunt. Onder meer PVV-leider Wilders trok haar onafhankelijkheid in twijfel. Maar het OM verdedigt het besluit om Aquasi niet te vervolgen en wijst erop dat de rapper heeft benadrukt dat geweld onacceptabel is. Dat is volgens het OM belangrijk voor de veiligheid in tijd. Om nieuwe ophef te voorkomen wordt een vergelijkbare zaak morgen door een andere officier afgehandeld. Migranten die de Griekse eilanden Lesbos en Samos hebben bereikt... worden geregeld door gemaskerde mannen terug op zee gezet. Voordat ze zich hebben kunnen laten registreren... worden ze opgepakt, naar zee gebracht en met een vlot de zee opgestuurd... zeggen mensenrechtenorganisaties. Volgens hen gebeurt dit sinds het voorjaar steeds vaker. Ze vermoeden dat de Griekse overheid daarachter zit, maar die spreekt dat tegen. De migranten worden vaak door de Turkse kustwacht opgepikt... en naar Turkije gebracht, waar ze in de illegaliteit verdwijnen. Human Rights Watch zegt dat de EU van het probleem wegkijkt. De KNVB is over het algemeen tevreden over de naleving van de coronaregels bij de hervatting van het profvoetbal. Alleen het juichverbod werd geregeld overtreden, vooral als er gescoord werd. Wellicht moeten sommigen daar nog aan wennen, zegt de KNVB. De bond benadrukt dat er verder weinig problemen waren. Er hoefden geen wedstrijden vanwege corona-incidenten te worden uitgesteld. En ook het testen ging goed. Bij maar één wedstrijd waren de uitslagen te laat binnen.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 Yo me hace llorar. Llorando se fue, que un día yo me hace llorar. Llorando estará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 appresso a me, perché ho voglia di un amore vero, senza te. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Zandvoort. Uh ik zie ze al staan. Uh. Haha, kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed, uh. nou dan komen ze weer aan van hun drukke bestaan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

think we deserve it Wherever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 kleine 傻。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 what's written this song I'm up way too late, Lord, and by clickbait Tell me what did I do wrong Everybody's talking about X, like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next, and I know. Then they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string. They say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my mind. Cause you're so fucking cool. You're just fucking cool. You're just way too fucking cool. you you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. you're so fucking cool. I left my home still as a child I walked a thousand sorry miles to wait for my father to gather up his tools. He said, My boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father. I never found